I put the jig, jig huh. I said a one, two, three, four. Come on, girls, I get it on the floor. I uh, come alive, yo. Uh, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me one, to my, what are you waiting for? To the hip, hop, the me to the hippie, the hip, hip, hop. Yeah, sublime. Rise and shine, come on, let's roll. Me and my Sublime.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 Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7 Oh, wat een geld.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 Sublime. listen to my body language. I'm walking poetry. Holy matrimony, feast your eyes. I say, listen to my body language. I'm walking poetry. Holy matrimony, feast your eyes. Okay, maybe I am unhinged. Kick my ass up off of him.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 hey, dat is Tom die net parkeert. Hey. Oh, sorry. Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.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 Ben jij klaar om alles uit je leven te halen? Pak dan nu je kans. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Burgemeester Halsema schrijft op sociale media dat Amsterdam een van de meest intieme monumenten heeft verloren. Bij een brand raakte de Vondelkerk vannacht verwoest. Het vuur is inmiddels onder controle, over de oorzaak is nog niks bekend. Deze jaarwisseling zijn 250 mensen opgepakt. Volgens de politiebaas begon de overlast al vroeg en was het een zware nacht die bijna overal tot diep in de ochtend duurde. Op veel plekken was er geweld tegen hulpverleners en moesten ME ingrijpen. De brandweer had het ook drukker dan normaal. In het Martini ziekenhuis in Groningen zijn met oud en nieuw 19 mensen behandeld voor brandwonden. En dat is een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Opvallend veel slachtoffers zijn onder de 15. Terwijl het in Groningen druk was, was het in brandwondencentrum Beverwijk relatief rustig met 14 patiënten. En in Rotterdam-Zuid is vannacht een man overleden die op de weg lag. Er kwam hulp, maar het slachtoffer overleed ter plekke. Waarom de man er lag is niet duidelijk, misschien was hij gevallen. De auto is in beslag genomen voor onderzoek, maar de politie heeft niemand aangehouden. Sublime, weer. Code geel voor zware windstoot tot 90 km per uur in het Waddengebied en in Noord-Holland. Verder buien, bewolking en rond de 5 graden. Vanavond en vannacht in het hele land code geel, dan voor gladheid door winterse buien en sneeuw. En tot zover het ANP-nieuws. De beste funk